Goedemorgen, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Donald Trump weigerde om in te grijpen bij de bestorming van het Capitool. Al weken wordt er in een zaal geluisterd naar getuigen die vertellen wat er precies gebeurde op 6 januari vorig jaar. Toen ging een groep woedende relschoppers tekeer in het gebouw. Zij kwamen verhaal halen omdat ze het niet eens waren met de uitslag van de presidentsverkiezingen. Al die tijd zat Trump voor de tv te kijken naar wat er allemaal gebeurde. Ingrijpen, dat deed hij niet, vertelt onze correspondent. Wat hij ook niet deed was luisteren naar de smeekbedes van zijn familie, zijn vertrouwelingen en zijn naaste medewerkers die toch zeiden dat hij iets moest doen. Dat hij een boodschap naar buiten moest brengen... om zijn eh, aanhang, eh, die inmiddels losgeslagen was op het kapitol tot bedaren te brengen. Bij de kapitoolbestorming kwamen meerdere mensen om. Meer dan 850 mensen worden vervolgd voor de rellen. Trump ontkent dat hij iets heeft misdaan. In Os in Brabant is vannacht een huis beschoten. Dat is al voor de vierde keer in een week tijd in die stad. Bij geen van de schietpartijen is iemand geraakt. De politie onderzoekt of er een verband is. Bij een politieactie in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 18 mensen omgekomen Agenten hingen met helikopters boven een sloppenwijk en begonnen te schieten. Het was bedoeld als actie tegen een criminele bende. En ook in het zuiden van ons land begint vandaag de zomervakantie. Betekent volgens de AWB waarschijnlijk niet dat het super druk wordt op de snelweg. De scholen in de regio Noord en Midden hebben al vakantie. Zoomend door de stad crossen op je elektrische scooter is steeds populairder. Volgens branchevereniging BOVAG zijn er dit jaar tot nu toe voor het eerst meer elektrische scooters verkocht dan de klassieke benzinevariant. Al is niet iedereen fan. Want als je dan mee eh, reed en je hoort ze af en toe niet aankomen en ik zei, en ze zijn zo snel die dingen op de dag van vandaag. Dus eh, je moet eigenlijk eh, oplaten met die dingen af en toe. Bij de scooters en brommers met blauw kenteken is de benzinevariant nog favoriet. Al denken ze bij BOVAG dat dat wel snel gaat veranderen. Het weer nog, wolken en zon wisselen elkaar af. Blijft wel droog en het wordt zo'n 19 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A22 Beverwijk richting Velzen dicht bij de Velzertunnel. tunnel De schade aan het plafond van de tunnel.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 Te pido por favor, me tratas como un tonto. Decir de una vez me estás volviendo loco. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú ik ook twijfels. Maar wanneer je praat over je zorgen, is het nooit te laat, ik zal je horen. Hoop is, weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen, niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort, als je zoveel steeds moet voelen gedachten je verstoord, Hou me vast, ik kan je dragen. Tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten. Ik luister naar je elke keer. Als jij nog steeds je schaduw draagt. Kom dan naast me staan. Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan. hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden.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 You're an open-minded lady, you got it all. And I never forget a face. my own, I have my days. let's face the fact here, it's you who's got it all. You know that let me get paid while I make you breakfast.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 De bank zegt in de krant met gemengde gevoelens terug te kijken... op de jarenlange schaalvergroting in de veehouderij. In de VS zijn de verhoren over de bestorming van het kapitool voorlopig afgesloten. Getuigen verklaren dat president Trump tijdens de bestorming urenlang televisie keek... en smeekbeders van zijn kinderen en naast adviseurs om het geweld te stoppen negeerde. In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst meer elektrische bromfietsen verkocht dan bromfietsen op benzine. Dat blijkt uit de gegevens van belangorganisatie BOVAG.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 Als ik wakker word naast jou, dan droom ik nog. Ik voel je adem en zie je gezicht. Je bent een droom die naast me ligt. Elke dag vol gas Ik neem het leven met twee vingers Oh, oh, oh, oh Met twee vingers schuim Oh, oh, oh, oh Ik neem het leven met twee vingers Oh, oh, oh, oh Met twee vingers schuim Oh, oh, oh, oh Ik neem het leven met twee vingers schuim serieus, ik heb nooit twee vingers in mijn neus Ik pak de zaken grondig aan, omdat die dingen niet vanzelf gaan Soms moet ik de teugels vieren, wil ik met mijn vrienden vieren Even aan iets anders denken, mijn gemoed wat aandacht schenken Elke dag vol gas, kost me te veel kruim Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers op. serieus, maar soms maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? En blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuim, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuim. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh. oh met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas kost me te veel kruim. Elke dag vol gas. Ik neem het leven met twee vingers. Oh met twee vingers schuin.